Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Ongeveer twee derde gewond raakte, heeft inmiddels een schadevergoeding gekregen. Bedragen liggen tussen de 11 en 14.000 euro, heeft de rederij van de Costa Concordia bekendgemaakt. Opvarenden die wel gewond raakten en nabestaanden van omgekomen passagiers... worden uitbetaald via een andere compensatieregeling. Deze week begon de rechtszaak waarin de kapitein van het schip de hoofdverdachte is. Hij wordt onder meer verdacht van dood door schuld en het voortijdig verlaten van het schip. De marechaussee heeft op Schiphol de afgelopen tijd enkele tientallen illegale taxichauffeurs opgepakt. Chauffeurs boden hun diensten aan zonder dat ze een geldige vergunning hadden. De marechaussee heeft de controles op illegale taxichauffeurs op de luchthaven verscherpt... na klachten van chauffeurs die wel een geldige vergunning hebben. illegale chauffeurs hebben een boete gekregen. Bij de roof vannacht in de kunsthal in Rotterdam zijn zeven schilderijen gestolen, meldt de politie. Het gaat om werken van onder andere Picasso, Matisse, Monet en Gauguin. Gestolen werken komen uit de Triton-collectie, particuliere verzameling avantgardistische schilderijen van de belangrijkste kunstenaars vanaf de late 19e eeuw tot nu. Sinds vorige week worden de werken in de kunsthal tentoongesteld. Volgens de politie hingen de schilderijen in de buurt van elkaar. Iedere inbraak zou goed zijn voorbereid. De privacyregels van Google voldoen, voldoen niet aan de Europese richtlijn. Dat zeggen de 27 privacy-toezichthouders van de EU. Sinds maart combineert Google gebruikersgegevens van verschillende diensten... zoals Gmail en YouTube, zonder dat de gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven. En dat is tegen de EU-regels. Toezichthouders overwegen juridische stappen. Het weer, vanavond overal droog en minder wind. Morgen overwegend bewolkt met af en toe wat regen. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koenten 04. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor knooppunt 4. En richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 2. A27 Utrecht richting Breda voor knooppunt Lunette 2. De A28 van Utrecht naar Amersfoort voor afrit en Dolder 3 en voor afrit Maren 2 kilometer.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 I got a rocket for the globe. Bomb it just go. Fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it you feel We sip till we smashed up. Fill it all.